Dit is Doral Negens met het NOS-journaal. De Eerste Kamer wil dat de Mielte en Plasterk meer doen om de problemen die gemeenten hebben met illegale wietteelt op te lossen. De Senaatscommissie voor Veiligheid en Justitie wijst erop dat een grote groep burgemeesters met leden ogen aanziet dat steeds meer inwoners bij de productie van hennep worden betrokken en zo in de armen van criminele organisaties worden gedreven. Op 9 september moeten Opstelten en Plasterk bij de Eerste Kamer op het matje komen om uit te leggen wat ze al hebben gedaan en nog willen doen om de wietteeltproblemen van de gemeenten op te lossen. De daders van de grote kunstroof uit de kunsthal in Rotterdam moeten ruim 18 miljoen euro betalen. Dat heeft de rechtbank in Boekarest bepaald. Het zijn de laatste vonnissen in de slepende zaak. Het bedrag dat overeen zou komen met de waarde van de gestolen werken... moet door vier leden van de Roemeense kunstroofbende worden betaald aan de kunsthal. Maar de kans dat ze ooit zoveel geld bijeen krijgen is praktisch uitgesloten. De Roemeense bende stal in oktober 2012 zeven schilderijen uit de kunsthal. Waar de werken zijn is nog altijd onduidelijk. De verdachten leken bij vlagen bereid om te helpen ze terug te vinden, maar spraken zichzelf geregeld tegen. Vorig jaar hebben opvallend veel kinderen een vergiftiging opgelopen door vloeibare wasmiddelen, zegt het Nationaal Vergiftingen Informatiecentrum. Vorig jaar kwamen er 445 meldingen binnen van kinderen die vloeibaar wasmiddel hadden ingenomen, ruim twee keer zoveel als in 2011. In meer dan de helft van de gevallen ging het vorig jaar om meldingen over kinderen die waren blootgesteld aan liquid caps. Dat zijn capsules van oplosbaar folie gevuld met vloeibaar wasmiddel. Het weer, de zon schijnt flink in het zuidwesten en geleidelijk breekt de zon ook op andere plaatsen door. Landinwaarts kan nog een bui vallen en het is 20 tot 22 graden. Morgen meer zon, minder buien, 21 tot 23 graden. In de loop van de week wordt het veel warmer, mogelijk 30 graden in het weekend. Dit was het NOS. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad op de A1 Amersfoort Amsterdam tussen Muidenberg en Muiden 2 kilometer.